Daarna krijgt de rest van ons land ermee te maken. Overdag blijft het nog niet liggen, zegt weerman Marco Verhoef. Maar goed, als dan morgenavond de temperaturen gaan dalen... en het in de nacht naar vrijdag blijft door ja, regenen, natte sneeuwen... dan kan het inderdaad misschien hier en daar wel wat wit worden. Dus vrijdagochtend de vroege vogels, die maken kans op een sneeuwdekje. Het KNMI kondigde eerst code oranje af. Dat bleek een vergissing. Ze houden het nu op code geel. Willem Engel komt weer vrij. De actievoerder tegen coronaregels zat twee weken vast. Hij zou mensen hebben aangezet tot strafbaar gedrag. Hij blijft verdachte en mag van de rechter voorlopig niets op sociale media zetten. Touchdown. Touchdown confirmed at 5.28 p.m. at the landing site. Ja, dit was anderhalf uur geleden in Kazachstan. Daar zijn drie astronauten geland die in het internationale ruimtestation zaten. Twee Russen en een Amerikaan. Die laatste, Mark Hai, was bijna een jaar in de ruimte. Het was nog spannend of hij terug mocht, want de baas van de Russische ruimtevaartorganisatie wilde hem eerder niet meenemen vanwege de sancties die de VS heeft ingesteld tegen Rusland. En er is een nieuwe stichting opgericht die zich gaat inzetten voor mentale gezondheid van jongeren. Koningin Maxima is erevoorzitter van die stichting Mind Us. Bij de lancering was de koningin openhartig over haar zusje Ines. Die maakte vier jaar geleden een eind aan haar leven en had ook psychische problemen. Misschien hadden we gewoon veel vroeger gewoon hulp kunnen aanbieden. En toen wisten we niet en we praten niet over. Dus ik wist niet precies hoe erg het was. Dus eh, toen het uiteindelijk kwam, het was te erg toen we allemaal gewoon ons realiseerden. En dat, dat is juist wat ik wil voorkomen in de toekomst. De nieuwe stichting moet ervoor zorgen dat verschillende verschillende organisaties beter kunnen samenwerken. Worstel je zelf met depressieve gedachten, dan kun je ook terecht bij hulpverleners als je 113 belt of via 113.nl. Het weer, een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken is het droog. Met een graad of 8 in het noorden en 11 of 12 in Brabant. Morgen kans op wat regen en al wat natte sneeuw. En het is koud, maximaal 4 graden.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 But I feel high. zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? En kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? de wereld red. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden.